start. met het NOS Journaal. De westenstorm van vandaag heeft op veel plaatsen overlast veroorzaakt. Alleen al in Brabant moest de brandweer meer dan 200 keer uitrukken. Vanwege de hoge waterstanden werden alle vijf grote stormvloedkeringen gesloten. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Inmiddels zijn vier keringen weer open. In de Biesbos staat het water inmiddels zo hoog dat de dieren er last van krijgen. Zo slaan hazen op de vlucht. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken, maar er kunnen nog zeer zware windstoten voorkomen. De verstandhouding tussen president Trump en zijn voormalige topadviseur heeft een dieptepunt bereikt. Trump is woest over uitlatingen van Steve Bannon over contacten tussen het Trumpkamp en Russen. Bannon noemt die ontmoetingen in een boek onvaderslandslievend en een vorm van verraad. Bannon heeft vooral kritiek op de ontmoeting van de zoon en schoonzoon van Trump met een Russische advocaten. Zij spraken elkaar in de Trump Tower tijdens de presidentscampagne. Een dakloze man die na de aanslag in Manchester afgelopen mei een zwaar gewond meisje aan het troosten was, blijkt achteraf een dief te zijn. Op beveiligingsbeelden is te zien dat hij op en neer loopt tussen de slachtoffers. Hij buigt zich over een vrouw van wie de kleindochter een aantal meter verderop op sterven ligt en steelt haar tas. Een paar uur later gebruikt hij haar bankpas. De dakloze man heeft vandaag in de rechtbank bekend. En verschillende oudsporters zeggen dat Camille Eurlings moet opstappen als IOC-lid. Hij ligt onder vuur vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin, twee jaar geleden. Hij bood haar pas afgelopen weekend zijn excuses voor aan. Oud-atlete Ellen van Lange vindt dat een boegbeeld voor de sport van onbesproken gedrag moet zijn. Volgens oudschaatser Jochem hagen moet Eurling zijn biezen pakken. Het weer, de, de, wind neemt geleidelijk af. Wel kunnen nog flinke windstoten voorkomen. Vannacht wordt het op veel plaatsen droog.